Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt vandaag waarschijnlijk weer druk op Schiphol. Veel mensen komen terug van een vakantietrip na een lang hemelvaartweekend. Het is al weken ontzettend druk op Schiphol. Er is te weinig personeel en daarom staan er lange rijen... en misten mensen soms zelfs hun vlucht. De club van reisorganisaties vindt dat Schiphol veel te laat in actie is gekomen... vertelt de voorzitter bij WNL op zondag. Het blijft, het blijft natuurlijk hartstikke druk. Wij zien dat aan de, aan de boekingscijfers. Dat zagen we trouwens ook al in januari. En dat is het verwijt wat wij Schiphol maken. Ehm, dat men daarop had kunnen anticiperen. En ehm, dat is dus om allerlei redenen niet gedaan. Ehm, eh, maar we, blijven dit tot en met de zomervakantie zeker zien. Morgen praat Schiphol weer met de vakbonden over dat personeelstekort en de werkdruk. Het is corona-versoepeldag in China. In Peking, de hoofdstad, zijn parken sportscholen en bioscopen de helft van de tijd weer open. Restaurants zitten nog wel op slot. En ook in Shanghai, waar een strenge lockdown gold, wordt de boel iets versoepeld. Al mogen inwoners nog steeds alleen eventjes met een speciale pas naar buiten. De politie in Eindhoven is op zoek naar de automobilist die vannacht drie fietsers aanreed. De bestuurder ging er daarna vandoor en liet de jongeren achter. Volgens Omroep Brabant is een van de fietsers volgeraakt en heeft hij een hersenschudding opgelopen. Het is een spannende dag voor supporters van Excelsior en ADO. Vanavond is de promotiewedstrijd en wordt beslist welke club volgend seizoen in de eredivisie uitkomt. Excelsior-supporter Dylan heeft in ieder geval alles uit de kast gehaald. Hij liep vanochtend een marathon rondom het stadion uit bijgeloof. Want steeds als hij een marathon liep, dan won Excelsior. Ik weet het, hè. Ik heb hem gelopen. Dus we winnen met een verschil van twee doelpunten. Dus dat wordt uh, eh, 2-0. Altijd doelpunt in de tweede helft. Lastig eerste helft. Eh. en ik zie ze van de vier al. De bierfussen zijn klaar voor het feestje aflopen. Laten we hopen dat we daar heel veel van in mogen gieten om uh, de ze te gaan vieren. En die wedstrijd Excelsior-ADO begint om 6 uur. Het weer nog, veel bewolking en ook enkele bui vandaag. Het wordt maximaal 12 tot 15 graden. Eind van de middag breekt de zon wel wat vaker door. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de N9 Den Helder-Alkmaar staat tussen Schorrel en Bergen 6 kilometer file. De verdraging is ongeveer 10 minuten. En ook file op Tessel op de N501 Den Burg-Den Horen. Tussen Den Burg en het vier naar Den Helder is de verdraging ongeveer een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren. got what I wanted I never knew what I needed Leave it up to me to fuck it up without a good reason I know, I know that it was my own fault I never picked up that phone call Oh Lord, all these broke hearts But mine's the one bleeding just me, myself and I Guess I got what I wanted I never knew what I needed ZFM.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 Hala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. buena. tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena. baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena. Ay. come and find me.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 sweet home Alabama all summer long. Singing sweet home Alabama all summer long. Singing sweet home Alabama all summer long. too much space, half an inch from my face, and you meant it. You grabbed my hands and you smiled as you kicked me right out my own sentence.